Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland verovert steeds meer plekken in het oosten van Oekraïne. Ze hebben nu een buitenwijk van een belangrijk stadje aan de frontlinie bereikt... vertelt correspondent Christian Pauwen. Een woordvoerder van het leger zegt dat de situatie steeds verandert. Posities worden veroverd, heroverd. Ehm, ja, het laat dus zien eigenlijk dat Oekraïne probeert vol te houden... maar ja, gezien hoe zwaar ze het hebben in de Donbass... en de successen, voorzichtige successen die Rusland heeft geboekt de afgelopen weken... is dus ook de vraag of het ze lukt om dit dat je wel te houden de komende weken en maanden. Oekraïne hoopt op meer steun en wapens van bondgenoten. Steeds meer burgemeesters spreken hun steun uit voor burgemeester Halsema van Amsterdam. Zij kreeg er gisteren van langs in een tweet van PVV-leider Wilders. Hij schreef gisteren na een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam... het land uit met dat tuig en Halsema mag mee. Onder andere burgemeester Dijksma van Utrecht noemt de tweet volstrekt onverantwoord. In Duitsland is een enorm kinderporno-netwerk opgerold. Het netwerk had honderdduizenden gebruikers over de hele wereld. Zes Duitsers zijn opgepakt. Zij zouden het netwerk financieren. Ook werden op de computers van een van de verdachten ruim 3 miljoen foto's gevonden. Er is een flink tekort aan donorbloed voor honden en katten. En dat is een probleem. Deze dierenarts vertelt dat huisdieren met een auto-immuunziekte bijvoorbeeld... donorbloed nodig hebben of na een ongeluk. Bij eh, aangereden dieren die een inwendige bloeding hebben en een operatie moeten ondergaan... kan een bloedtransfusie eh, ja, toch helpen om ze stabiel genoeg de operatie in te laten gaan. Jij zegt eigenlijk, eh, als je wil, doe het. Zeker. Ja, het geeft een, een, deel voldoening ook als je weet dat je hebt bijgeholpen met, met het redden van een ander dierenleven. Bij sommige dierenziekenhuizen houden ze speciale bloeddonatiedagen. Alle gezonde honden en katten kunnen daar bloed doneren. Het weer. Langs de kust kan een bui vallen, maar het is overwegend droog vandaag met soms ook wat zon. Het is zo'n 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorzichtig aan aan het begin, ook in de regio Noord-Holland. Wat opvalt is de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandijk en Purmerend. 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. De N235 Purmerend richting Amsterdam voor watergang 2 kilometer met een kwartier oponthoud. En tenslotte de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek en Waterland rijdt het langzaam over 5 kilometer en je doet er daar een kwartier langer over. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm not bad. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eerste Kamer wil dat het kabinet niet alleen werkt aan een asielnoodwet... maar ook aan een wat gebruikelijker spoedwet. Een meerderheid zal waarschijnlijk een motie van de SGP daarover steunen. De arbeidsinspectie eist dat het werk bij pakketdiensten minder zwaar wordt. Werknemers moeten soms veel te zwaar tillen, veel bukken en het werktempo ligt hoog. De Israëlische minister van Defensie Galland zegt dat de beoogd opvolger van de gedode Hezbollah-leider Nasrallah waarschijnlijk ook is gedood. Arabische media melden al eerder dat Hashem Safi al-Din is omgekomen bij een aanval op Beirut. Het weer, vanavond opklaringen en overwegend droog. Morgen vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen soms zon en kans op een bui bij 16 graden.